uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Miljard kuub gas wordt gewonnen. Daarmee gaat de fractie in tegen het beleid van VVD-minister Kamp. Die wil de winning niet verder verlagen en houdt vast aan 39 miljard kuub dit jaar. De fractie lanceert het plan vijf weken voor de Provinciale Statenverkiezingen. In Egypte zijn bij rellen tussen voetbalsupporters en veiligheidstroepen zeker 25 doden gevallen. Fans die geen kaartje hadden probeerden het stadion binnen te komen in Cairo, zeggen de autoriteiten. Toen de supporters de toegangspoorten bestormden kwam de politie in actie. Na de rellen van drie jaar geleden in Port Said, waarbij 74 doden vielen, werd er lange tijd zonder publiek gespeeld. De Nederlandse DJ Chesto heeft een Grammy gewonnen. Hij kreeg de Amerikaanse muziekprijs voor zijn remix van het nummer All of Me van John Legend. Chesto is de artiestennaam van Thijs Verwest. De 46-jarige DJ behoort al jaren tot de wereldtop, maar won nooit eerder een Grammy. Hij was wel eens genomineerd. Bij de uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen, de BAFTA's, is Boyhood uitgeroepen tot beste film. De regisseur van Boyhood kreeg ook een BAFTA. De film gaat over een jongen die 12 jaar lang wordt gevolgd op zijn weg naar volwassenheid. De film The Grand Budapest Hotel kreeg vijf prijzen, maar in minder belangrijke categorieën. De BAFTA's worden gezien als graadmeter voor de Oscars, die later deze maand worden uitgereikt.